Michel Koenen met het NOS-journaal. Diverse Europese leiders hebben enthousiast gereageerd op de verkiezingswinst van oppositieleider Magyar bij de Hongaarse parlementsverkiezingen. Premier Jette heeft de TISA-leider gefeliciteerd met zijn historische verkiezingsoverwinning. Hij spreekt van hoop op herstel van de democratie, de Hongaarse rechtsstaat en Europese samenwerking. Europese Commissievoorzitter Van der Leyen zegt dat Hongarije voor Europa heeft gekozen... en dat Europa altijd voor Hongarije koos. De Franse president Macron zegt samen met Magyar te willen bouwen aan meer, een meer soeverein Europa. Onder president Orbán werden in Europa veel zaken geblokkeerd met het Hongaarse vetorecht. Het fregat Zijne Majesteit de Ruiter is onderweg naar een marineoefening in Zuidoost-Azië... maar doet onderweg ook de golfregio aan. Defensie zegt dat het fregat langer in het gebied kan blijven als daar aanleiding voor is. Het kabinet maakt plannen voor een missie in de straat van Hormuz. Voor de vierde keer op rij gaan piloten van Lufthansa staken. Ze leggen twee dagen het werk neer. Naar schatting zullen honderden vluchten uitvallen. Vluchten naar het Midden-Oosten zullen wel gewoon doorgaan vanwege de gespannen situatie daar. En vrijdag staakte al het cabinepersoneel van Lufthansa. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben een diner gehad... met Nederlandse vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties in de VS. Het is de start van een driedaags werkbezoek dat vandaag begint koningspaar brengt het bezoek onder meer om de economische banden met de VS te versterken. Willem-Alexander en Maxima zullen later vandaag dineren met president Trump in Washington en overnachten in het Witte Huis. Premier Jette zal ook aanschuiven tijdens dat diner. Het weer bewolkt bij 4 tot 7 graden. Overdag bewolkt met in het oosten kans op wat regen.